7 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Amerikanen in het zuiden van Turkije hebben van de VS de opdracht gekregen het land te verlaten. Het is het te gevaarlijk, vinden de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie. Honderden Amerikaanse militairen en diplomaten en hun familie wonen in de buurt van het Amerikaanse consulaat in Adana en van de luchtbasis in Chirlik.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 Verzekeraar ASR moet zoveel mogelijk openheid geven over de schikkingen die zijn getroffen met mensen die een woekerpolis hebben afgesloten. Dat vindt minister Dijsselbloem. De minister reageert op een actie van de Consumentenbond. Die zegt dat er bij ASR sprake is van rechtsongelijkheid. Een kleine groep klanten die met een rechtszaak dreigde... zou een veel hogere compensatie hebben gekregen dan tienduizenden anderen. Dijsselbloem benadrukt dat er op zich niets mis is met schikkingen, maar hij vindt wel dat alle verzekerden recht hebben op eenzelfde type oplossing. Sinds zaterdag hebben 33.500 mensen in de Amsterdam Arena het condoleanceregister getekend voor Johan Cruijff. Het is vandaag de laatste dag van de officiële herdenking van Cruijff. Hij werd onder meer ook herdacht in Camp Nou, het stadion van Barcelona. Cruijffs zoon Jordi bedankte daar in een toespraak de artsen die zijn vader hebben bijgestaan. En hij benadrukte dat de familie blij is dat iedereen, de fans en ook de pers, het gezin zijn privacy heeft gelaten. Het weer, verspreid vallen er nog buien, vooral in het oosten en zuiden.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 CFM in de avond, live, aflevering 7. Met eh, vandaag twee interviews in de uitzending. We hebben Jerry en Best One, de winnaars van Talenten 2016 in Hillegom. De gast in de studio. Ja, en ook Monique, zangeres Monique. Zij komt van allerlei dingen te vertellen in de uitzending. En ook live zingen. Maar we hebben natuurlijk ook onze vaste item, de dubbelhit. Twee hits die op elkaar lijken. Heb je nou verzoekjes? Die zijn ook welkom. 023 573 0393. Nogmaals 023 573 0393. We zijn ook bereikbaar via onze Facebookpagina. Facebook.com slash ZFM in de avond live. Laat gewoon een berichtje achter. Kan altijd gezellig zijn. U kan ons ook volgen op onze website, natuurlijk via de webcam zfm-live.nl. De CFM in de avond, zometeen hebben we natuurlijk het interview. Maar eerst natuurlijk gezellige muziek hier op uw, eh, op uw eter. Het was Miss Montreal hier op CFM Zandvoort, het lekkerste station uit uw regio. Zometeen hebben wij een interview met eh, Jerry en Pesdoan en zangeres Monique. Dat wordt eh, een hele gezellige avond op de dinsdagavond. Eh, maar we gaan eerst nog even een gezellig plaatje draaien. U gaat luisteren naar Jens met Dans en Zing. Vandaag vanavond. Ik zet de bloemetjes buiten. Ga jij dan met me mee? Hey, het is weer een tijdje geleden dat wij dit ook samen deden. Vind jij het ook een goed idee? We zijn maar druk met onze eigen ding Ja, dat was Dans en Zing van Jens hier op CFM Zandvoort. En eh, ja, ze is aangeschoven hoor. Monique, hartelijk welkom. Dankjewel. Leuk eh, dat jij eh, helemaal... Vanuit Brabant. Uit Brabant <laughs> vandaan bent gekomen. Je, wat, wat denk je dat ik dacht? Hoezo? Nou, omdat je al mijn woordkeuze had bedacht uit Brabant. <laughs> ja, nou ja, ik denk dat, ik volgens jouw gedachten een beetje kan lezen, Roy. Ja, ja. Nee, ik wil dit keer geen Limburg zeggen. Oh, oké. nee, nee, nee, nee, nee, nee, <laughs> in ieder geval hartelijk welkom in de show, eh, Monique. Ja, thanks. Het is een eh, volle bak eh, hier in de studio. zometeen hebben wij ook Jerry en Pes One hier live in de studio. Ze gaan ook voor u optreden. Maar we gaan eerst even jouw momentje hebben, Monique. Mhm. Monique, ja, ik heb een paar vragen natuurlijk binnengekregen voor jou. Oh, wauw. Ja. Wanneer ben je begonnen met zingen? Is de eerste vraag van, oh. ehm, van eh, Rico uit Zandvoort. Oké. Ehm, nou, ja, volgens mijn ouders is het in ieder geval zo... dat ik al zong voordat ik echt daadwerkelijk kon praten. Dat klinkt weer lekker cliché, maar dat is wel <laughs> zo. Dus ja, dus echt al heel lang. Heel Al bijna 26 jaar. Nee, dat is niet waar, want als <laughs> baby kun je natuurlijk nog niet zingen. Hè? Nee, janken toch? <laughs> Janken. ja, zelfs dat deed ik mooi. Ja. Nee, grapje. maar ehm, maar dat misschien een andere vraag, eh, op een andere manier de vraag. Um, beginnen met zingen als baby. Maar, eh, <laughs> maar eh, als zangeres? Ja, dat ik er echt mee bezig ben. Ja, ja, ehm, ik denk dat dat vanaf de middelbare school is geweest. Dat ik in het koortje zat. En dan stond ik altijd op de achtergrond. Want ik durfde dan niet op de voorgrond te staan. En dan zong ik altijd heel zachtjes mee daar is het eigenlijk mee begonnen. Ik durfde eigenlijk niet echt op het podium te staan. Nee? Nee, nee. Ik was heel onzeker altijd. Dus, eh. Maar als ik je nu zie op het podium, dan eh, knal je van het podium man. Dat gaat lekker hier. Ik weet niet wat er gebeurt. man. <laughs> De kruk viel. Oh. <laughs> ja, er wordt ook eh, gefilmd in de, in de studio. Voor de mensen die op de webcam kijken, kunnen dat ook zien. ja, dat is voor, voor jouw eigen YouTube-kanaal, hè? Ja, klopt inderdaad. Dat vinden wij leuk om daar filmpjes op te zetten van de dingen die wij doen. En waar kunnen mensen dat vinden? M&Q Sounds and More, zo heten wij op uh, YouTube. Sowieso in het algemeen, toch? Ja, dat is mijn <laughs> bedrijfsnaam inderdaad. Ja, maar zo heten we ook op YouTube. Lekker makkelijk. Lekker makkelijk. <laughs> Monique, wat voor eh, muziekgenre zing je? Ja, dat is heel breed. Um, ballads, uptempo, uh, dance, maar ook jaren tachtig of zo. Maar wat ik het leukste vind om te doen is wel, wel dance. Ik hoef het niet eens te vragen. <laughs> ooit zelf meegedaan aan een talentenjacht. En eh, ja, nu eh, zat je in een jury. Ja, inderdaad, bij Talented. Ja, ja. in Hillegom. Ja, precies, bij eh, Bar Gewoon Gezellig. Dat was ook gezellig. Dat was super gezellig, gezellig zelfs. <laughs> ja, en dan zat ik inderdaad in de jury, was ik zelf juryvoorzitter. Ja, en hoe, hoe was dat? Want je hebt een tijdje terug zelf meegedaan aan een talentenjacht... en nu was je zelf juryvoorzitter. Dat is wel een hele grote stap. Ja, precies. Ja, dat is wel leuk natuurlijk. Dat jij in één keer aan de andere kant zit. En eh, mensen in één keer mag gaan beoordelen op wat zij eh, aan het doen zijn. Ja, dat nou, wel leuk. Waaronder eh, Jerry en Pest One. Ja, precies. De winnaars. De winnaars. Daar gaan we zo meteen zeker over praten. En je <laughs> gaat ook een duetje zingen zo meteen, hè? Ja, dat klopt. We gaan nog niet te veel verklappen. Nee, doe maar niet. Weet je, we gaan even nog een klein stukje muziek draaien. Mhm. We mm -hmm. Komen zometeen eh, bij je terug. En daarna ga je ook echt voor ons zingen. Dus dat is uh, ja, zeker. Leuk. Zeker. Mooi. We gaan luisteren naar eh, Tino Martin met zijn nieuwe single. Ik heb het zo vaak moeten horen. Heb jij nog steeds geen vriendin? Ik stond er echt wel voor open. Maar ik geloofde er nooit in. Want soms was ik te vroeg Soms was ik te laat, tot dat ene moment dat jij voor me staat. Geen weg meer terug, geen redder meer aan. Ik wil dit gevoel echt nooit meer laten gaan. Hou me vast, hou me vast. Ik wil je lijf dicht tegen me aan. Als je hand zachtjes steelt door mijn haar. met jou aan mijn zij. Het van mijn ben jij. Ik ben verliefd, oh. Ik ben verliefd, oh. Ik heb het nu echt goed te pakken. Jij was de vrouw waarnaar ik zocht. Vanuit het niets stond je voor me. In een seconde was ik verkocht. Want soms was ik te vroeg Soms was ik te laat, tot dat ene moment dat jij voor me staat. Geen weg meer terug, geen redder meer raad. Ik wil dit gevoel echt nooit meer laten gaan. Hou me vast, hou me vast. Ik wil je lijf dicht tegen me aan. Als je hand zag zachtjes stil door mijn haar me je stil door mijn haren.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 Nothing really matters. Mooie muziek hier op CFM Zandvoort. Dit is nog steeds CFM in de avond live. Elke dinsdag van 7 tot 9 hier op uw favoriete zender CFM Zandvoort. We hebben nog steeds Monique eh, in de uitzending. Monique, vind je het een beetje gezellig hier? Ik vind het hartstikke gezellig. Je, je, je, je, toevallig een paar maanden eh, of een, half maandje geleden was je ook de gast bij een eh, uitzending met, ook met de heren trouwens, hè? Ja, klopt, bij Spakenburg lokale omroepen omroep Gezellig bij de lokale omroepen. Ja, dat is leuk. En die draaien jullie muziek in ieder geval ook, hè? Als, als jullie het maken. Want eh, van de landelijke hoef je het niet te hebben. Nee. <laughs> nog niet. Nee, nog niet. Ooit wel. Ooit wel. Wie weet, wel. Wie weet. Maar daar gaan we het straks over hebben. Oh. Ehm, je bent een duizendpoot, hè? Eigenlijk. Ja, dat zeggen ze, hè? Ja, want, want, want <laughs> eh, fotografie, kinderfeestjes. Ja. Als, als prinses, Als, als prinses, ja. <laughs> en uh, trouwens, leuke foto's. Hè? Die kunnen ze allemaal op jullie website zien. Zeker. En um, Kijk, dat is nou reclame maken. Um, <laughs> ehm, uh, eh, zangeres had ik al genoemd, maar ja. ook juf. Ja, dat ben ik ook nog, ja. Dus, maar dat zit niet in mijn bedrijf, hè? Nee, nee, niet in je bedrijf, <laughs> maar wel de Monique. Het zit wel, uh, ja, duizendpoot zeg ik toch? Ja, ja, ja, dat is ook wel zo, ja. Klopt. En dan geef jij jouw de kinderen op school ook dat muzikale tintje mee. Ja, zeker weten. Want op vrijdagmiddag eh, geef ik workshops in muziek en entertainment. En dat doe ik wel vanuit mijn eigen bedrijf. En dan eh, zitten ze zeg maar zeven weken bij mij. En dan eh, ja, leren ze van alles over muziek en entertainment. Dus ook een stukje toneel en een stukje dans. En toevallig komen Jerry en Pest One komende vrijdag, dus op 1 april, is geen grap... komen ze ook een workshop geven aan mijn leerlingen. Dus dat is wel superleuk. Wat leuk zeg. Ja. Helemaal super. Eh, wel, wel leuk die creativiteit. Dus dan kan je eigenlijk ook in je eigen werk gewoon stoppen. Ja. En eh, dat is wel heel erg mooi. Heb je eigenlijk nog wat tijd voor jezelf? <laughs> Ehm, jawel, jawel. <laughs> en vind jij ook eh, muziek belangrijker dan praten? In de uitzending? Ehm, nou ja, ik kan op zich best wel goed praten. <laughs> Ja, dat weet ik. <laughs> ik heb ADHD, hè, dus eh, dat is op zich voor mij niet zo'n probleem. Maar eh, ja, ik vind muziek wel belangrijker in een uitzending. Zeker als ik zelf luister, dan wil ik het liefst gewoon de hele tijd muziek horen en geen gelul. <laughs> Zullen we dan eh, de, de luisteraars nu even tracteren op een, een, nummer van jou? Ja, doe maar, dan ga ik even staan. Ja, dat is goed. Maak jij even klaar, dan doe ik dat ook. Zo. Wat, ga je eigenlijk voor ons eh, zingen, Monique? Eh, als eerste nummer Thorn van Natalie en Berkeley. Dat is een nummer dat ik echt al... Eh, ja, ik weet niet hoe oud het is, maar vanaf dat het bestaat zing ik het al. Dus, en dat vind ik een super mooi nummer. We gaan er luisteren. Yes.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 But I don't know him anymore, there's nothing where he used to lie. My inspiration has run dry, and that's what's going on. Oh, nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith, and this is how I feel. I'm cold and I am shamed, lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky is so So I guess the fortune teller's right. I should have seen just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now I don't care. I have no luck. I don't miss it all that much. Well, there's just so many things that I can touch. I'm torn. I'm all out of faith. And this is how I feel. I'm cold and I am shamed, lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky is on. You're a little late, but I'm There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. And that's what's going on. Oh, nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. And this is how I feel. I'm cold and I am shamed, lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. I'm wide awake And this is how I feel. I'm cold and I'm ashamed, bound and broken on the floor. Ja, echt hoor. Dankjewel. Groot applaus hier in de studio voor Monique. Wat een lekker nummer, toch? Ja, heerlijk. Ik eh, hoop dat de luisteraars het ook eh, leuk hebben gevonden. Ga anders even een reactie geven op onze website... of op onze Facebookpagina, facebook.com. ZFM in de avond live. Daar kan je op reageren. Dus uh, doe dat gewoon gezellig met Monique hier in de studio. Zometeen Jerry en Pers One. En een duet met Jerry en Monique. Monique, je hebt ook een tweede nummer klaarstaan, hè? Zullen we die er gewoon eigenlijk achterna doen? Ja, dat is goed. Neem ik even een slokje water en dan eh, kunnen we weer door.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 I've been missing you. Where else can I go? Where to dust. Please don't bury us, cause I got you. I got you. Running, running. alone. I've outrun the fears that change the way I feel. The way I feel. I'm running still. And every voice that cried inside my head forever drives. Forever drives. About you and I. I lose it all. If I lose myself, I lose it all. If I lose myself, I lose it all. If I lose myself, I lose it all. Dankjewel. Mooi applaus. Ik denk dat ze dat thuis of in de auto ook doen. Ik, eh, ik denk het wel. Monique, we gaan gewoon zometeen nog één eh, liedje met je doen. Dat, dat lijkt me leuk. Oh. En natuurlijk het duet. Dat uh, komt helemaal goed. Maar we gaan eerst even gewoon een, even een ander plaatje draaien. Dan komen we zometeen bij jullie terug. Yes. Laat laatst achterin een la. Al die oude foto's terug. Wat hebben we toen veel meegemaakt? Maar wat ging de tijd toch vlug? Ook al is er veel veranderd, onze band die blijft bestaan ZFM. I'm going nowhere and I'm going fast. I should find a place to go and rest. I should find a place hier op CFM eh, Zandvoort. En eh, ja, het is toch aangebroken, het duet. Ehm, Monique, jij hebt eh, Jerry tijdens je jureren leren kennen natuurlijk... samen met Pes One tijdens de talentenjacht. En toen, en toen ja, gebeurde er wat. En toen op de grote finale kwam er een duet. Yes, klopt. En nu staan jullie hier. Nu sta je hier. <laughs> En eh, wat, eh, ga, wat gaan jullie zingen voor ons? Wij gaan eh, eerst met z'n tweeën een koffer doen van Justin Bieber, Love Yourself. Gaan we hem instarten. Ja, maar goed. For all the times that you rain on my parade And all the clubs you getting using my name You think you broke my heart, oh girl, for think I'm crying on my own I lying. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care, I don't.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 And I think you should be something I don't wanna hold back. Baby, you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never liked Ja, Pest, eh, <laughs> ben jij er helemaal mee eens? Zeker weten. Ja. Eerlijk. Gaan jullie eh, ook eh, wat opnemen? Ja, dat is zeker de bedoeling. Ja, dit nummer sowieso, wat we net hebben gedaan. En we hebben er straks nog één. En die gaan we ook opnemen. Dus, dus ja. er komt genoeg luisterplezier voor de radio. Zeker weten. Nou, zometeen uh, eh, hebben wij daar natuurlijk eh, Jerry en Peswan ook nog eh, in de uitzending, het tweede uur. En jullie gaan ook voor ons optreden. En nog een duet met Monique en Jerry. Dat komt helemaal goed, het tweede uur. misschien hebben we ook nog tijd voor een extra nummer. We kijken gewoon eventjes alles aan. We hebben nu nog vijf minuutjes voordat we naar het nieuws gaan. Dus we gaan lekker een plaatje draaien.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 Ik zou wel willen slapen, maar toch ook weer niet Want ik lig hier in een king-size bed En ik heb voor haar nog een king-size plek Ik zie jullie morgen, ga maar vast Ik ga nog even naar de bar De nacht is nog jong Mijn blik valt op jou, je drankje valt om Wat wil je drinken? Ik bestel, ik ben nieuwsgierig En jij vertelt tot de barman ons En vraagt of we willen weggaan, want zijn dienst zit erop. Naar de lift, ze kiest dezelfde verdieping. De sleutel van de deur gaat in de kamer naast mij. En nu zit ik ergens in een hotel suite. Ik zou wel willen slapen, maar toch ook weer niet. Want ik lig hier in een king size bed. En ik heb voor haar nog een king size plek. Oh, oh, oh. ergens in een hotel suite. Het zal toch niet zo zijn dat ik haar nooit meer zie. Ze is één kamer bij mij vandaan. Even aankloppen, blijven staan. Zij is zo sweet, zo ergens in een hotel suite. Zo, zo sweet, zo ergens in een hotel suite. Misschien wil zij wel frisse lucht. Ik stap naar buiten, geen geluk. Nu vraag ik me af, was het zo bijzonder of was het dan toch de drang? Naar de lift en weer dezelfde verdieping. En ik blijf even wachten voor de kamer naast mij. En nu zit ik ergens in een hotelsuite ik zou wel willen slapen, maar toch ook weer niet. Want ik lig hier in een king size bed. En ik heb voor haar nog een king size plek. Oh, oh, oh. ergens in een suite. Het zal toch niet zo zijn dat ik haar nooit meer zie. Ze is één kamer bij mij vandaan. Even aankloppen, blijven staan. Zij is waarschijnlijk op doorreis naar Dromenland. Ik kamer 5, ik geloof 06 het schilderij op de wand ben jij dichtbij, maar zo ver weg. En ik zweer, je zag me in de lobby. En ik zag de lobby in je glimlach toen we voor het eerst kruisten met onze blikken. De hele situatie magisch, zoals in een film. Ik dacht actie, Vinnie, vraag haar of ze iets wil drinken. En daar zaten we te praten, af en toe even. Vielen de stiltes, maar ze spraken boekdelen comfortabel. Alsof we dit sinds vroeger deden. Plus je lachte om een slechte grappen, dat is een goed teken. In de lift vroeg je geloof je in het lot. Ik zei honderd maar ik heb nog nooit gewonnen. En nu lig ik op mijn bed in fantasie verloren. Met inspiratie voor een tekst die je nooit gaat horen. Ik ben ergens in een noodzaak. Ik zou wel willen slapen, maar toch ook weer niet. Want ik lig hier in een king size bed. En ik heb voor haar nog een king size black. Oh, ergens in een sweet. Het zal toch niet zo zijn dat ik haar nooit meer zie. Eén kamer bij mij vandaan. Even aankloppen, blijven staan. het is hier lekker gezellig in de studio. We gaan op eh, naar het nieuws. Het, en ook de tweede uur natuurlijk, hier op CFM Zandvoort. En eh, we hebben zometeen natuurlijk Jerry en Press hier op CFM Zandvoort.